wegens het gebruik van of handel in drugs. In 2007 waren dat er 225, blijkt uit cijfers van justitie. De betrokken militairen zijn op staande voet ontslagen. Defensie voert een zero-tolerance beleid als het gaat om het gebruik van drugs. Gisteren gaf Turner Jury van Gelder toe dat hij cocaïne heeft gebruikt. Hij werkte bij Defensie. Om drugsgebruik op te sporen hebben commandanten de bevoegdheid om bij verdachte militairen een urinetest af te nemen. Defensie denkt erover om in de toekomst al het personeel steekproefsgewijs op drugsgebruik te controleren. De patiënt met Mexicaanse griep die begin vorige maand in het Universitair Medisch Centrum Groningen werd opgenomen is aan de beterende hand. De man van 39 ligt niet langer op de intensive care en zijn quarantaine is opgeheven. Het aantal besmettingen met Mexicaanse griep in Nederland staat op 164. Vissers mogen voortaan drie maanden per jaar niet op paling vissen. Dat heeft minister Verburg van Visserij besloten... nadat de Europese Commissie het Nederlandse aalbeheerplan had afgekeurd. Volgens dat plan zouden vissers schieraal uitzetten die naar de Saracosozee zou zwemmen om te paaien... maar de hoeveelheid die Nederland wilde uitzetten was volgens zeebiologen te klein. Alleen minder vissen helpt volgens hen om de palingstand te herstellen. De kans is groot dat de wielrenners vrijdag tijdens de 13e etappe van de Tour de France weer met oortjes rijden. Het communicatiemiddel was tijdens de etappe van vandaag en komende vrijdag verboden op verzoek van tourorganisator ASO. Renners en ploegleiders spraken hun ongenoegen erover uit. De ASO heeft nu aan de UCI, de Wereldwielerbond, gevraagd of vrijdag weer met oortjes mag worden gereden. Voorzitter Joop Atsma van de UCI-commissie die erover gaat... zegt dat er geen enkele aanleiding is om aan het verbod vast te houden... nu de tourorganisatie zelf zegt het verbod terug te willen draaien. Het weer, vannacht kans op een bui, een graad of 16.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 I'll make it safer for you. Your on your back. And if the winds don't catch you, I will. I will. the wind take a path my girlfriend. Got me thinking, that's my girlfriend, that's my girlfriend. That's my girlfriend, wasn't last night.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 my skin.